Dit is Maud met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft president Obama opgeroepen... om zijn rivaal Gulen uit te leveren aan Turkije. De islamitische geestelijke Gulen woont in de VS. Volgens Erdogan zit hij achter de mislukte koepoging van afgelopen nacht. Daarbij vielen 265 doden. Gulen ontkent betrokkenheid bij de staatsgreep. De Turkse autoriteiten willen meer dan 2700 rechters oppakken. Erdogan is ervan overtuigd dat veel aanhangers van Gulen zich in de media en de rechterlijke macht bevinden. De piloten van het neergestorte vliegtuig van Egypt Air hebben kort voor de crash gezegd dat er brand was aan boord. Dat is te horen op de voice recorder van het toestel. De gegevens lekten begin deze maand al uit, maar ze zijn nu officieel bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat er een rookmelding was geweest in een van de wc's aan boord. Ook werden op brokstukken rook- en hittesporen gevonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vliegtuig stortte op 19 mei in de Middellandse Zee... tijdens een vlucht van Parijs naar Cairo. Alle 66 inzittenden kwamen om het leven. Bij de arrestatie van een 41-jarige man in Tilburg is de politie gestuurd op een flinke partij wapens, dat meldt Omroep Brabant. De man werd vanmorgen opgepakt voor bedreiging. In het huis van de Tilburger zagen agenten allerlei wapens liggen en aan de muur hangen, waaronder een kalasjnikov, een pistool en werpsterren. Het Nederlandse SBM Offshore heeft een schikking bereikt in een langslepende corruptiezaak in Brazilië. De Schiedamse dienstverlener voor de olieindustrie betaalt Brazilië bijna 163 miljoen dollar vanwege de smeergeldaffaire. Daarbij werden ambtenaren betaald in ruil voor opdrachten. Met de deal ontkomt SBM Offshore aan juridische procedures in Brazilië vanwege corruptie tussen 1996 en 2012.